7 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer evenementenorganisatoren stappen naar de rechter. Ze zijn boos over de nieuwe coronaregels, waardoor de komende weken de meeste festivals niet door kunnen gaan. De organisatoren sluiten zich aan bij IDT, de club achter Defcon en Mysteryland. Die zeiden dit weekend bij Umberto al dat ze naar de rechter stappen. Ja, we willen een kort geding. En wij willen ook aantonen, we hebben bewezen, het is nu niet meer zo, we hebben gewoon bewijs liggen dat wij veilig evenement kunnen organiseren. Ruim 30 organisaties zoals Paaspop, de Zwarte Cross en de Grand Prix in Zandvoort doen mee met het kort geding. Ze vinden dat evenementen zoals bij Field Lab nu ook gewoon moeten kunnen. Dat wil zeggen dat bezoekers een negatieve test moeten laten zien. Een van de grootste laboratoria in Nederland kan het aantal coronatests niet meer aan. Het gaat om de test die je nodig hebt om op reis te kunnen. Volgens RTL Nieuws wachten duizenden vakantiegangers nog altijd op hun testuitslag. Ook hebben sommigen hierdoor hun vlucht gemist. Een man uit Beeldhoven moet 12 jaar de gevangenis in omdat hij zijn ex vorig jaar aanviel met een hakbel. Hij wachtte haar vermomd op bij een fietspad en begon op haar in te slaan. Het slachtoffer overleefde de aanval, maar raakte gewond aan haar hoofd en brak haar arm. En de reddingsbrigade maakt zich zorgen of kinderen zich nog wel weten te redden in het water. Want door de coronamaatregelen hebben ze lang niet in het water kunnen plonzen. Ze roepen ouders daarom op om hun kinderen goed in de gaten te houden. Voor ouders geldt vooral, let op, ga er niet vanuit dat je kind het diploma vorig jaar gehaald heeft en dat ze nog kunnen zwemmen. Dus eh, train extra, kom eventueel bij reddingsbrigade oefenen. Maar let ook eh, de eerste paar keren meer op. Ook de strandwachten van de reddingsbrigade hadden wel een opfriscursus nodig, omdat ze lang niet konden oefenen. De leden die bij ons hebben, daar eh, merken we dat het niveau echt een stuk is teruggelopen. Ja, ik had wel weer eh, opnieuw moeten trainen om eh, die 400 meter te kunnen halen. En het weer nog. Meer bewolking vanavond met kans op regen en onweer. Vannacht niet kouder dan 16 graden. Morgen bewolkt met regen in het oosten en zuiden. En 20 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare, questa rumba tan che io sempre cantare.